De overvallers gingen volgens de politie met waardevolle goederen vandoor in een auto. Bij de overval in Den Bosch is niemand gewond geraakt. Hezbollah zegt dat in de buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut... een Israëlische drone is neergekomen. Een andere drone zou vlak boven de grond zijn ontploft. De Shiïtische beweging zegt dat de Israëlische drones... niet door Hezbollah zijn neergehaald. Israël wil geen commentaar geven. Het leger zegt nooit te reageren op wat het noemt berichtgeving uit het buitenland. Vanmorgen meldde Israël wel dat het luchtaanvallen had uitgevoerd op doelen van Iran in Syrië. Verschillende militaire installaties in de buurt van Damascus zouden zijn getroffen, maar Iran zegt dat de raketten geen doel troffen. In Erika in Drenthe wordt een visser vermist. Hij was met anderen aan het nachtvissen in een kanaal... toen de anderen een plons hoorden en zagen dat er een visplek leeg was. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht urenlang met duikers... en een en een helikopter, maar dat leverde niets op. Vandaag gaat het zoeken verder. Over de identiteit van de vermiste visser in Erika is niets bekendgemaakt. Opnieuw is een poging om Rohingya-vluchtelingen terug te brengen naar hun land Myanmar mislukt. Het was de bedoeling van de regering van Bangladesh om 3.500 mensen per bus over de grens te zetten, maar van de Rohingya kwam niemand opdagen. In november mislukte ook een poging om hen terug te brengen. Het weer zonnig en warm. In het binnenland 30 of 31 graden. Op de stranden 28 of 29. Daar is wat verkoeling door wind van zee. Ook morgen geregeld zon en 30 graden. Dinsdag is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt steeds drukker naar de stranden. Op de N200 vanuit Haarlem staat het vast tussen Haarlem Centrum en Bloemendaal. 25 minuten vertraging daar. En op de N513 van Limmen naar Castricum aan Zee staat het vast. Daar heb je 35 minuten op onthoud. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen wordt gewerkt. Voor knooppunt Holendrecht een kwartier vertraging. En werkzaamheden zorgen ook voor een kwartier op onthoud op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Dat is tussen afrit Oude Wetering en Warmond.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 Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu ZFM Jazz. I knew a man, jangles and he'll dance for you. worn shoes. With silver hair and ragged shirt and baggy pants, he would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. And then he'd lightly touch down. Mm -hmm. Tell me at a time he worked with women's shoes. Traveling throughout the South, spoke with tears of 50 years. How is, how is Doggedy? They would travel about. steady dancing alley, every chance a honky tonk. For my drinks and tips, most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. Then he shook it. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Come back and dance, dance, dance, baby. at Bojangles. Come back and dance, and dance, and dance, please dance. Please dance. Mr. Bo, Mr. Bojangles. Hoe herkenbaar de stem van uh, Treintje Oosterhuis. Maar dan vraag ik jou... Uh, ja? Ik vergat even een knopje dicht te zetten. Heel herkenbaar de, trein, eh, de stem van Treintje Oosterhuis. Maar dan vraag ik jou, wie was nou de mannelijke stem? Ehm. Nou ja, je hebt het voor je staan, maar het is... <laughs> nou, wat ik wel kan vertellen is dat het origineel van Jerry Jeff Walker is. Ja. En dat is uit 1968. Zullen we even een heel klein stukje laten horen dan? Ja, dat is goed. En dat is eigenlijk helemaal geen jazz, hè? want hij, loopt nu. Nee. Oh, we laten hem even een stukje horen en dan... Uh... Beetje banjo-achtig. Eh. Ja. ja. Ja. Nou. nou, ik vind nou dat we wel eh, genoeg uh, hebben gehad. Ik zeg hem maar weer even stop. Ja. Ehm, wat ik wel leuk vind om te vermelden is dat hij dat nummer heeft geschreven in de gevangenis van New Orleans. Oh. En als we je afvragen waarom zat hij in de gevangenis. Nou, nou dat zou ik ook graag willen weten. Eh, hij zat in de gevangenis in 1965 vanwege openbaar dronkenschap. Zo. En hij ontmoette daar een dakloze man die zichzelf Mr. Bojangles noemde. Een bijnaam die vooral wordt geassocieerd met danser Bill Robinson. Oké. Nou, ja, nou, dus nou hebben we wel heel, heel, heel veel informatie, ja, vind ik. precies, precies. Nou, ehm, omdat het zo mooi weer is en zo mooi strand weer is... Eh, zat ik te denken, we gaan het nu over een hele andere boeg gooien. En oh. het is, ja, vind je niet? Ja, prima.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 If I could fly like birds on high take to her arms that go sailing. It's far beyond a star. again I'll go say ging even niet goed. Nee. <laughs> nou, er gingen een paar dingen vandaag al niet goed. Het gaat niet zo lekker vandaag. met al die volgens mij moeten we er een beetje inkomen weer. Volgens mij moeten we het gewoon vaker doen. Dat denk ik ook. Ja, ja, misschien is dat een goede oproep aan de mensen van ZFM... om ons wat vaker in te plannen. Dat we een beetje meer ervaring krijgen. Nou, dat is wel een erg inkopperd. Nou, dat inderdaad. Dat eh, laatste nummer was Behind the Sea. Dus lekker naast de zee. Zoals wij ook in Zandvoort. Lekker aan de zee. Maar het schijnt nogal een probleem te zijn om naar Zandvoort te komen op dit moment. het kost... Eh, 32 minuten langer om vanuit Haarlem Centrum naar Bloemendaal te komen. En is dat dan over de zeeweg of over de Zandvoort? Ehm, even kijken, dat staat er dan weer niet bij. Maar dat is vanuit Haarlem Centrum hè? Mhm. naar Bloemendaal. Dus dat is via uh, zeeweg. Ja. En Hoofddorp, Zandvoort, dus via Heemstede, Zandvoortselaan... Eh, moet je rekening houden met plus 27 minuten. Dus beide ongeveer eh, ja. Nou, tussen drie kwartier, of een kwartier en een half uur. Zeg ja, maar. dus ik zou zeggen, zet die airco even lekker aan. Of gooi die raampjes omlaag. Of, eh, of, zet de radio nog even een stukje harder om al een beetje in de strandstemming te komen. Of klap je dakje open. Kan, <laughs> ik, kan ook. <laughs> Moet je dat wel hebben. <laughs> Ja, ik zou hem nog wel een keer willen hoor. Maar het lijkt me heerlijk. Met mijn haren in de wind. Hè? Zo, hè? Hey. In de file. Nou, met je haren in de wind. Precies. Nou, het is maar goed dat ik eh, weinig kijkers heb vandaag. Want eh, dan kunnen ze zien hoeveel haar ik heb. Ja, nou, het is wel te zien. Eh, als jullie willen weten hoe wij eruit zien... wij nou. zijn met een foto te zien op onze website uh, jazzzandvoort.nl. En dan is Jazz Zandvoort geschreven met drie zetten achter elkaar. Precies. Dus ehm, ja, en wat ik ook nog even wil vermelden... dat er heel veel te doen is de komende tijd. Ik had al genoemd in het eerste uur de Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Op het circuit, hè, vandaag. Dat is heel erg leuk. Ik zag onderweg al heel veel alfa'tjes eh, voorbij komen. Het blijft een mooi merk. Ja, ja het is, eh, qua roest en betrouwbaarheid eh, hebben we even ja, is dat even een ander verhaal. Maar goed, dat is mijn ervaring. Maar ondertussen voor de echte sleutelaars, die zullen dat tegenspreken. Maar goed. Ehm, we hebben Zandvoort Alive eh, vanmiddag. Hè? Dus eh, met die ah, ah. mojito in je linkerhand. Marco. En, de vuist, eh, de rechtervuist. Zo is dat. En nou ja, volgende week, 30 augustus, is uh, tentoonstelling Historic Grand Prix. Nou, dat is vrijdags dan, in het, ja. Eh, in het Zandvoortsmuseum? Ja, het Zandvoort Museum. Dus, is volgende eh, week ook niet de Historic Grand Prix? Jazeker. Weet je wat altijd het leuke is van de Historic Grand Prix? Ik hoop dat ze dat dit jaar ook weer gaan doen. Dat nou. op zaterdagavond dan al die auto's eh, door het centrum rijden. Ja, dat is leuk. En als het dan goed weer is, want wordt na woensdag wordt weer iets minder, begrijp ik. Oh, oh nou, laten we eens maar even concentreren op het mooie weer van dit weekend. Dan. Ja, precies. Want 30 augustus is namelijk ook de live jam sessions, het Far Out... Oh. Dus eh, met de Franklin Brown en band. Dus eh, nou, het klinkt allemaal heel lekker. Een beetje soul-achtig. Het is eh, niet zo jazzy, maar wel soul. Ook leuk. Ja. Dus nee, wat dat betreft. En de 31 augustus, als we maar toch even bezig zijn... is de ADAC Noordzee Cup. Dus met de MSC Langeveld en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. Dus, eh, maar dat zegt jou wel meer dan mij, denk ik, eh, Marco. Ja, dus, ja inderdaad. Het zijn wel hele dikke auto's. En het is wel leuk om te kijken. Er komt normaal gesproken niet zo heel erg veel publiek. Maar het is zeker de moeite waard om daar ook even een kijkje te nemen. En als je daar niet van houdt, dan kun je ook nog eh, naar het Raadhuisplein. Op de, daar komt uh, de Zandvoortse Yves Berendsen. Die nou, nodigt namelijk uit. Is dat ook jazz? nee. <laughs> Nee. <laughs> <laughs> Nee, met Lange Frans, Quincy, Thomas Bergen, Danny Froger. Is het dit weekend of volgend weekend? 31 eh, augustus. Nou, volgend weekend. Ja, om 8 uur op het... Uh, op het, Raadhuisplein. Oh, leuk. Dus, eh, leuk. Dat is wel gezellig. Er is ook altijd wat te doen in Zandvoort, Altijd wat te doen, dus ja. Maar zullen we nu voor de mensen die toch in de file staan en naar ons luisteren... om ze al een beetje in de sfeer van het strand en het vrolijkheid te brengen... Zuid-Amerika, Marco. Ja, die haalt me de woorden uit de mond. Start jij hem in? Ik start hem in. Hier komt hij. palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol del campo, un nudo de madera, caiga, candela, matita pereira, es flauta de caña, alude en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es un viento soplado el fin de la ladera. Es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira. Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera. De las aguas de marzo es el fin de la espera. Es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas. Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan el fondo de pozo, el final del camino y en el rostro la sombra de la soledad. es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una es la leña, es el día, es el punto final. La botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es apoyo rara, un rincón en el campo a la luz de la mañana, son las aguas de marzo cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. Palo camino. Oh, oh, oh, perdido paso fuente rana. Es un bello horizonte, la fiebre temprana. Son las aguas de marzo, cerrando el verano. Promesa de vida de tu corazón eyes, but not his voice. He was begging, but they couldn't hear his plea as they were crying for a booty metal retribution dealing. Not that dime a dozen penalties for stealing from the limited supply of what gives meaning to the up and down and to and fro of living. When the living is almost as hard as dying Till everyone can see the bow and break The claim the dust will stake On every man will soon be reading Endless justice tip the scales Into the angry chant All a giant Origo After the corner says Where every man was live as a new for we must sing the chant all the gang. Go Eagle, here it's complete. Mm -hmm. It's like a new world. De Big Band Jazz Mexico is in Mexico in 1999 opgericht. Jij zult het niet geloven. Om de jazzmuziek in Mexico te promoten. Maar waarom zou je dat überhaupt willen, vraag ik mij af. Volgens mij hebben ze daar al hele leuke muziek. Ja. Eh, ja, nou, het, het groot voordeel ervan is wel dat de onwijs leuke muziek... dus ook met een beetje Zuid-Amerikaanse klanken toch in de jazz dan doordringen... en dan dat we zulke mooie platen als nu, eh, nu krijgen. hey, Erik, je had nog wat te vertellen over Hillegom, als ik me niet vergis. Ja, want er is vanmiddag weer een heel mooi zondagmiddag jazzconcert... in Villa Flora Jazz in Hillegom. De entree is gratis en het is live muziek vanaf 2 uur vanmiddag tot 5 uur. Oké. en vanmiddag is zanger Paul Herberder. En Paul Herber die, ehm, was eerder te beluisteren, Marco... in de kerstspecial van Jazzy Sunday Afternoon in december 2018. Oké. Ja, en dat viel toen heel goed in de smaak. En waar was dat toen? Staat dat er ook bij? Of, eh? Eh, nee. Oh. <laughs> Bedankt. <laughs> sorry, sorry. Nee, ik wil nog wel iets vertellen over, eh, over Paul, Paul Herber. Ehm, hij staat bekend om zijn brede scala aan muziekstijlen. Ja? En door zijn optredens met eh, orkestbandbegeleiding. Dus met, eh, met big bands. En zijn zingen combineert Paul met een eh, soepele presentatie... waarmee je op geanimeerde wijze zijn publiek weet aan te spreken. Dus... Nou, nog een reden te meer om erheen te gaan. En het is gratis. Sowieso, nog een reden. Nou, ehm, had jij verder nog wat leuks te vertellen, Marco? Overigens, fijn dat je luistert, want... Ja, het is toch zondagochtend. Het is lekker weer. En, eh, ik denk dat de meeste mensen wel buiten zitten. Ik hoop dat ze hun radio mee naar buiten hebben genomen dan. Ook, en de eh, de, de vers gepeste juderans en de vers gebakken croissantjes... zullen intussen wel op zijn om half twaalf. Dat denk ik ook, ja. Dus eh, zullen we onze vriend van de show maar even weer... ja, die blijft terugkomen. Dat komt vooral omdat... omdat jij hem zo leuk vindt. Ik, nou, ik wou bijna zeggen eerlijk en ik het zo leuk vinden. Maar <laughs> inderdaad, omdat ik hem... nee, ik vind hem ook leuk. Hij is... nou, het is een Nederlandse jonge jongen en hij, eh, hij is toch wel baanbrekend werk voor het jazz. Ehm, onze vriend van de show is Dennis van Aarsen. De winnaar van The Voice van vorig jaar. Ja. En eh, we laten nu een, een eh, het nummer horen waarmee hij gewonnen World. Het origineel wij houden nogal een beetje van, van muziek die ook uit een andere genre komt. Dit origineel is van Anouk, dus een rocknummer. Maar helemaal in een big band jasje gestoken. We hebben hem al vaker laten horen, maar hier komt hij dan nog een keer. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix And I won't let you be misled That's the hole in your head Can't fix that Hail, hail, modern world. Hail to all your boys and girls. Hail, hail, color green. I say hail to what I've seen and hail this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in about sex, boys. With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hail, hail, modern world. Say hail to all your boys and girls. And hail, hail, color green, and say hail. Adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Hail, hail, modern world. I say hail to all your boys and girls. Hail, hail, the color green. I say hail to what I've seen. And hail this modern world. Nou, dat was de vriend van onze show, Dennis van Aarsen. Misschien zouden we hem een keer moeten bellen om hem ook te vertellen dat hij de vriend van de show is. Ja, want uh, eh, eh, goede opmerking van Sandra net. Ja. Weet hij wel dat hij vriend van de show is? Nou, ik heb het hem niet verteld. Ik ook niet. <laughs> Zou hij luisteren? <laughs> Ja, <laughs> nou, eh, Dennis van Aassen, puur Nederlands. We blijven... Eh, we geloven in je. We geloven in je. <laughs> we zullen je blijven draaien. Maar, eh, het zou leuk zijn. Ja, maar puur <laughs> Nederlands bedoelde ik eigenlijk mee te zeggen... dat we nu even in het Nederlandse genre blijven. We waren natuurlijk net heel erg in het Zuid-Amerikaanse en in het Mexico bezig. Maar we vergeten onze roots niet, Marco. Daarom, we moeten ook, Nederlands heeft ook vreselijk mooie jazzmuziek gemaakt. Het is wel een heel ander tempo, een heel ander genre dan dat we net hebben gedaan. Maar dat is natuurlijk ook het mooie van het van de jazzmuziek... dat er zoveel verschillende stijlen zijn. En wij houden ons natuurlijk ook wel eh, eigenlijk voornamelijk bezig met de easy listening. Omdat dat, ja, je probeert toch een eh, muziekprogramma te maken voor een breed publiek. En hoe lekker is het als je naar de EK zandsculpturen kijkt... en lekker deze muziek op de achtergrond hebt, ja. Marco? En hoe lekker is dat? En dan gewoon denkt van, ik wil gewoon zijn wie ik ben. Ja. Dus Just The Way You Are van eh, Louis van Dijk. The Way You Mooi nummer. Ehm, Prachtig. Ja. En ja, ik wil toch ook eh, nog even in het Nederlands blijven. En een beetje uit diezelfde periode. Ook met wie... Ehm, eh, Pim Jacobs. Hè? Marco, zit toch ook in... Eh, ja, die hebben Louis van Dijk en Pim Jacobs hebben toch ook van die shows gehad van de gevleugelde... Nee, hoe heette dat nou? Gevleugelde vrienden? Ja, dat bedoel ik, ja. maar het was trio. Wie was er dan nog die... nee, nee, het trio Pim Jacobs uh, daar doet Louis van Dijk niet aan mee. En Louis van Dijk had samen met Pim Jacobs een televisieshow De Gevleugelde Vrienden. Kijk, dat bedoel ik. Nou, en, dus en, de vrouw van Pim Jacobs was de bekende zangeres Rita Reis. Die kunnen we een andere keer ook wel een keer gaan spelen. Over de Rainbow, toch? Is Over de Rainbow, eh, bijvoorbeeld. Ja, ja heel mooi nummer. Ja. maar we gaan nu verder met eh, trio Pim Jacobs. blijven in het Nederlands met I've Got the World on a String. Tim eh, Jacobs. Oh, daar ging iets fout. Maar daar zijn we weer. Ehm, ik wil jullie even melden dat er nog steeds file is. Van Haarlem naar Zandvoort. Van Haarlem Centrum om precies te zijn naar Bloemendaal. Moet je rekening houden met 23 minuten extra reistijd. Zo. Met uh, eh, 2 kilometer file. En tussen Heemstede en Zandvoort moet je rekening houden met 13 minuten extra reistijd. 3 kilometer file. Dus eh, aansluiten zou ik zeggen. En vergeet ook niet parkeerkaartje te kopen. Want ze letten heel goed op hier in Zandvoort. Nou, dus zullen ze vandaag wat doen met die drukte. Daar ben ik ook bang voor. Dus eh, betaal alsjeblieft, want anders dan... Eh, dit zijn dure boetes. Ja. Nou, gelukkig werkt de airco goed hier in de studio. Want als ik zo naar buiten kijk, staat het zonnetje lekker op de ramen te branden. Maar het is hier nog eh, het is hier goed aangenaam. <laughs> <laughs> Het is altijd leuk even om even Marco te zien nadenken van wat moeten we nu gaan zeggen. Ja, ik ben er ook een beetje doorheen. Laat, <laughs> ik kan in ieder geval wel zeggen dat eh, het is al bijna kwart voor twaalf. We hebben nog ja, een kwartiertje. En dan gaat, uh, dan gaat de radioshow weer verder, maar niet met jazz. Dus we gaan nog even van deze korte tijd gebruik maken om toch een beetje jazz te spelen. Maar aangezien het zo'n mooie dag is, eh, laten we het ook niet te moeilijk maken. En zullen we deze aan Edwin opdragen? Aan Edwin? Aan welke Edwin? Onze Edwin? Onze Edwin. Ja is ook een soort vriend van de show. Ook een vriend van de show. Ja, ja want hij luistert. Nou, ik vind het ook wel Quando Quando van eh, Michael Bublé. Tell me when will you be mine Tell me quando, quando, quando share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. show. skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality but each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Frank Sinatra met ja. I've Got You Under My Skin. Nou, we zijn al bijna weer eh, aangekomen aan het einde van onze show. Het is al 11 uur 53, dus we hebben niet zo heel erg veel ruimte meer voor een... Eh, paar nummertjes. Maar ik zou eigenlijk willen voorstellen toch weer even naar het Nederlandse genre te gaan. Toch weer? Toch weer. ja, terug. Prima, prima. Hey, wanneer zijn we er trouwens weer, Marco? Eh, ja, dat is een goeie. <laughs> dat is in ieder geval niet meer deze maand. Dat, is, eh, dat is in september. 21 september dacht ik zijn we er weer. Ja, of 22. Het hangt wel een beetje ja. vanaf wanneer de zondag is. Maar in ieder geval in het weekend van 21 of 22 september zijn, wij er weer. En volgende week zit onze collega... Auko. Auko, ja. Ja. Dus eh, ook zeker luisteren. Een van de oud-gediendes van eh, Jazz ja. FM. Of Echte jazz. kenner, jazzkenner ook hoor. Heel goed. Heel ja, ja, absoluut. Dus eh, vooral luisteren. Ehm, ja, helaas, de ochtend zit er alweer op. We gaan toe naar de klok van 12 uur. En we hebben nog Nederlandstalig, zei jij Marco? Nou, het is niet Nederlandstalig. Het is, nee, van, sorry. is van Nederlandse bodem. Nederlandse bodem. We hebben nu een nummer van Atsilia Rombly... wat ik zo'n vreselijk moeilijke naam vind om uit te spreken. En daarna sluiten we af en, eh, met een nummer van Jules Deelder. En Jules, Deelder, ja, ja, Jules Deelder. Onze nachtburgemeester. <laughs> ja, wat de nacht van de dag vergaat. En zijn mooie teksten altijd. Jules Deelder, een typisch Rotterdamse jazzman. Dus ik zou zeggen, eh, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie de volgende keer er ook weer bij zijn. Ik ook. Hartelijk bedankt. En, eh, eh, we gaan ook onze vriend van de show misschien informeren... dat hij ook de vriend van de show is. Ja, en dat hij een keertje langs mag komen. Nou, misschien lukt dat. Nou, dan gaan we gaan ons best doen. Dat is ook een Nederlander. Maar we gaan nu verder met Asilia Romoli. Met een heel, ja, geniet lekker. En geniet ook van deze prachtige zondag natuurlijk. En van elkaar. En van elkaar, sowieso. Asilia Romoli met The Way You Make Me Feel. En daar aansluitend Jules Deelder met Do The Boogaloo. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress.